We begonnen het eh, tweede uur wat, eh, wat, eh, wat ruiger als het, als het eerste uur. Uh, Cor en ik die zijn, eh, en misschien met meer van uw luisteraars, liefhebbers van, van big bands. En eh, ook in Nederland hebben we fantastische big bands. En natuurlijk heb ik het dan over de New Call Collective Big bands. En ik had het er net met Cor over. Ik heb ze ook wel eens in een hele kleine kleinere bezetting als big band gezien. Dit was een hele grote band met ontzettend veel muzici. Ja, het stuk waarmee ik begon was, waarmee, waarmee wij begonnen was eh, Flotti, ooit geschreven door Benjamin Herman zelf, die ook natuurlijk de eh, dirigent is van het, van het orkest. Arrangement was van uh, Mino Rammers. Hier, uh, Benjamin Herman speelde hier op zijn fluit. En de solo, de bariton solo was van David Silber. Ja, en wat heb ik nog meer uitgekozen? Nou, het, tweede, het eerste uur was het tweede stuk was van Treintje Oosterhuis. En ik moet zeggen, een fantastische Nederlandse zangeres. En ik heb nog zo'n stuk uitgekozen van haar. Hier samen met het Metropoolorkest. In Do You Know The Way to San Jose. Treintje Oosterhuis. luisteraars, dat was uh, Francine van Tuinen, Nederlandse zangeres. Heel mooi gezongen. Ik heb diverse cd's van en dit is een nieuwe die ik van haar heb gekregen. En hier wordt ze op meest eh, fantastische wijze begeleid door Jesse van Ruler. Een, trouwens, een uh, anderhalve maand geleden ook te beluisteren in het... Jazz in de Krocht. Fantastische gitarist. Jammer genoeg had hij geen cd's bij zich. Maar als hij dit soort muziek bij zich heeft, dan eh, wordt dat ogenblikkelijk wordt dat, eh, verkocht. Dus misschien kan Hans Rijmers ooit eens tegen zijn uh, muzici zeggen die die uitnodigt. Neem wat muziek mee, want er zijn potentiële klanten voor je. Het stukje heette Lament en het was een, geschreven, de tekst was geschreven door Francine van Tuinen zelf. Het arrangement en de compositie waren van Jesse van Ruler. Goed, uh, Cor, wat heb jij nog eh, voor de luisteraars neergelegd? Nou, ik denk dit laatste half uur toch maar een beetje aan de kerst moeten beginnen. Hè? Eh, dus- ja, maar ik heb nog precieze andere muziek ook. Dus, dus jongen, we kunnen nog wel, wel, wel twee uur doorgaan, geloof ik. Maar goed. Ik heb een stukje op de tafel laten liggen van Laura Vici. Ah. En het nummer heet Christmas Time is Here. We gaan luisteren. time as we go through the years day by day. Day by day, I'm falling more in love with you. Day by day, my love seems to grow. There isn't any end. There isn't any end to my devotion. It's deeper, deep by far than in any ocean. Day by day, you're making all my dreams come true. Come what may, I want you to know that I'm yours alone and I'm in love to stay as we go through the years day by day ba ba ba by in any ocean day by day. You're making all my dreams come true. Come on, may I want you to know that I'm yours alone. And I'm in love to stay as we go through the years. We go through the years. We go through the years day by day. Dit was dus een stukje van Ronald Douglas. Zoals we hem vanmiddag kunnen horen onder de begeleiding van... Uh, Trio Johan Clement. Ja. Dus, Met eh, Johan Clement op de piano, Erik Timmermans eh, op de bas, bas en Erik Kreuger, Kreuger op de drums. Nou, dat is een uitstekende vervanger. Een meer dan uitstekende vervanger door die andere jongen. Ja die eh, we de laatste tijd niet meer zien. Maar trouwens, die kunnen ze beter eh, een schop geven, want uh, is toch niks. komt ze afspraken niet aan volgens mij. Maar goed, prima. Het wordt weer een fantastische middag. wat gaan we vanmiddag eigenlijk allemaal doen? Nou ja, eerst genieten van de muziek natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat begint om half drie. En dan? En daarna krijgen we dus een, een buffetje. Dat is een uur of vijf, denk ik, hè? Ja. En als we dat... Eh, ik mag toch hopen een buffet, hè? Ja, nou ja. Oké, goed. Het, het, wordt goed verzorgd. Oké. En daarna gaan we dus eh, toch weer naar muziek luisteren. En dat is een big band, dus een uh, Haarlemse band, hè, geloof ik. Weet jij toevallig hoe die heet? Nee, ik ook niet. Nou ja, goed. het is niet anders, we weten het niet, maar dat horen we vanmiddag wel. Goed. Ja, we zijn met zangers bezig en ik heb twee zangers uitgezocht. Ik wil beginnen met een eigenlijk een, een rocker. En eh, die heeft ook jazzmuziek gemaakt. Trouwens, uh, muzici die eh, gaan wel meer zijsprongetjes maken. En ik had hem, vorige keer had ik hem ook bij me. Of misschien was het alweer twee maanden geleden. En dat is een cd. Cor, die heb ik van jou gekregen. Ik heb zelden zo'n mooie cd gehoord. Want het zijn allemaal schitterende muziekstukken die erop staan. Het is namelijk ehm, Paul Anka, Rock Swings. En dat doet hij op een treffelijke wijze. Ik heb een heel mooi, hele mooie song uitgezocht voor deze prachtige zondagmorgen. CFM Jazz tussen 10 en 12 uh, eh, vanmorgen weer. En dat stuk dat heet Hello. kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. Cause you know just what to say, you know just what to do.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 En eh, hier gezongen door de crooner ook weer Curtis Stigers, als ik het goed heb. Hè? Ja. Ook weer een, een prachtige cd die ik van jou van de week eh, mocht ontvangen, Cor. Ik ben daar ontzettend content mee. Met deze prachtige muziek. En zeker op deze wintermaanden zo s'avonds bij de open haard. Nou ja, dan word ik helemaal lyrisch van. En eh, ja, goed. hey, eh, <clears throat> we kregen net een telefoontje van, eh, van een meneer Hans Rijmers. Wij kennen hem allemaal. En over een corrigeren van het programma van vanmiddag. Cor, lees jij het nog eens even op voor de luisteraars. Het, het, programma van vanmiddag is dus om half drie begint de jazz met uh, Jon Clement en Ronald Douglas. Mm Trio Jon Clement. Tot vijf uur. Ja dan van vijf tot zo'n uur of zes. zes een borreltje. Misschien krijgen we wel een mm. bitterbal, je Misschien weet het niet. Misschien een bitterbal van ja. <laughs> Theo. Dan van 6 tot 8 hebben we het buffet. Een buffet. Ik moest mezelf corrigeren, want het is een buffet. buffet met pannen vol met eten, hoor ik. En, en eh, allemaal, allemaal van hoge kwaliteit. Ja. En om 8 uur komt de big band Campanza. En die spelen tweemaal een uur. Nou, dat is fantastisch. Dus het is een hele lange <clears throat> dag. Eh, een hele lange dag wordt het. Ja. ik, ik, trek mijn, eh, ik doe mijn stropdas om en eh, we gaan er een, een heel leuk feest van maken. Om twee uur is trouwens de luisteraars de zalen lopen. Dus dan kan je binnenkomen en dan kun je ontdooien. Want het is natuurlijk baggeren door de, door de sneeuw. Maar Hans vertelde, er komen heel veel mensen. En ja, niemand heeft afgezet. Dit, dit is uniek en dat moet je je ook niet laten ontgaan natuurlijk. Zo'n prachtig het is eigenlijk al een kerstconcert, hè? Ja. Goed. Uh, Cor, wat heb jij nog meer eh, neergelegd? een, stukje ehm, van een bassist en een vibrafonist.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 Uit Canada, ja. ja. Ze blijft het goed doen. Ze blijft het goed doen. En eh, we hebben in de loop van de tijd hebben we al eens eh, diverse hele mooie stukken muziek van haar eh, aan onze luisteraars laten horen, koor. Maar ja, dit was heel stemmig natuurlijk voor, deze voor, voor, deze zondag. vlak voor de kerst. hey, ehm, een paar weken geleden werd ik gebeld door een vaste luisteraar en die zegt... Ik hoorde laatst een prachtig stukje Franse jazzmuziek van een... Nou, ik kon niet meer achterhalen van, eh, van wie dat geweest is. Maar ik heb speciaal voor hem en natuurlijk ook voor de andere luisteraars... heb ik een stuk muziek uitgezocht. En hier gezongen door Stacy Kent, ook een cd-koor... Die, wij, eh, die ik pas van jou in de bus gekregen heb. Een werkelijk schitterende cd. En eh, zij zingt ook twee prachtige Franse jazzstukken. En ik heb als eerste uitgekozen Sepeti je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient Ja, luisteraars. En eh, samen met eh, Ronald Douglas, die eh, vanmiddag te beluisteren is in de krocht... in het prachtige Tiers nemen wij afscheid van deze twee uur ZFM Jazz... op deze prachtige, witte, zonnige, stille... want je ziet geen kip zien we op straat langslopen... afscheid van, van, van Cor van Koningsbrug en Hans Sandbergen... die dit programma met veel plezier voor u gemaakt hebben. Ja, uh, straks nieuws en eh, natuurlijk eh, reclame. En dan weer een programma. Ik weet niet wie er komt. normaal komt, sint Jaap Koper hier al. Ik weet niet waar die is. Maar misschien iemand anders. Ik weet het niet. Ehm, blijft u rustig luisteren. Anders gaat u vanmiddag natuurlijk... nadat u eerst bij het Juttersmuseum bent geweest. Want dat is gewoon open.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 Ten zuidoosten van de lijn Enschede-Tilburg is het glad, het KNMI. De grens beweegt zich langzaam verder naar het zuidoosten. In de loop van de middag verdwijnt de gladheid. Op een aantal snelwegen geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn op pad zolang dat verantwoord is, zegt een woordvoerder. Volgens hem worden er geen wegen preventief afgesloten. Op een aantal wegen en snelwegen zijn door de gladheid ongelukken gebeurd. In Gelderland en Overijssel was het busverkeer ontregeld. De Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied in de noordoostelijke staat Queensland bezocht. De regio is getroffen door de zwaarste overstromingen in 50 jaar. Gillard sprak er met getroffenen hulpverleners. Ze prees vooral het saamhorigheidsgevoel dat door de ramp is ontstaan. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. 200.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Vandaag is het droog in het getroffen gebied, maar het waterpeil in de grote rivieren stijgt nog steeds. In het noordoosten van Australië regent het vaker in deze tijd van het jaar, maar de hoeveelheid die de afgelopen twee weken is gevallen is uitzonderlijk. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn christenen opnieuw het slachtoffer geworden van terreur. Bij een reeks bomaanslagen kwamen twee mensen om het leven en raakten er 14 gewond. Tien bommen gingen af in verschillende wijken. Vier explosieven konden onschadelijk worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de bommencampagne is nog niet opgeëist. In oktober was de kathedraal van Bagdad het doelwit van een terreuraanval. Extremisten drongen de kerk binnen en eisten de vrijlating van gevangenen van Al-Qaeda. Meer dan 50 mensen in de kerk werden om het leven gebracht. De organisatie die de actie had uitgevoerd had gedreigd met nieuwe aanslagen. Het weer, vooral in Drenthe, Overijssel, Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en Limburg... kunnen wegen spekglad zijn door ijzel.